Het wordt in Nederland onveiliger als er na de verkiezingen bezuinigd wordt op politie, justitie en de rechtspraak. Dat zegt OM-topman Brouwer. Hij begrijpt dat er moet worden bezuinigd, maar dan moet de politiek wel eerlijk zijn. Minder geld gaat ten koste van de veiligheid, aldus de OM-topman. Artsenorganisatie KNMG wil het besnijden van jongens als er geen medische noodzaak is nadrukkelijk gaan ontmoedigen. Met het ontmoedigingsbeleid wil de organisatie de rechten van kinderen beter beschermen. Vooral Joodse en moslimjongetjes worden meestal besneden. De Europese Commissie adviseert om de visumplicht voor inwoners van Albanië en Bosnië-Herzegovina op te heffen als eerste stap in de richting van nauwere betrekkingen met de EU. De twee landen willen lid worden van de EU, maar ze moeten, om te beginnen, een eind maken aan corruptie en georganiseerde misdaad. De koersen op Wall Street zijn vandaag flink gestegen. De belangrijkste graadmeter, de Dow Jones-index, sloot weer ruim boven de 10.000 punten, een stijging van 2,9 procent. Gisteren kwam de Dow Jones voor het eerst in maanden onder de 10.000 punten grens. Vanmiddag sloot in Amsterdam de AX ook 2,9 procent hoger. De UEFA gaat de uitgaven van voetbalclubs aan banden leggen. Vanaf 2012 mogen clubs niet meer uitgeven dan ze verdienen. Anders mogen ze niet meer meedoen aan Europees voetbal. De maatregel moet voorkomen dat clubs zich diep in de schulden steken, zoals Real Madrid. Dat bij vijf banken moest lenen om 250 miljoen euro aan spelers uit te geven. Het weer. Vannacht in het zuidwesten buien. Overdag vanuit het westen opklaringen. En het wordt morgen 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.